uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De koopkracht is vorig jaar gemiddeld met een half procent gegroeid. Toch nam bij bijna de helft van de bevolking de koopkracht juist af, meldt het CBS. Dat komt doordat de prijzen zijn gestegen, maar de lonen daarbij zijn achtergebleven. Werknemers in loondienst gingen er wel iets op vooruit. Bij die groep steeg de koopkracht met bijna anderhalf procent. Maar bij gepensioneerden daalde de koopkracht met gemiddeld 0,3 procent. In Loon op Zand is commotie ontstaan vanwege een Palestijns jongerenkamp... met als thema Jeruzalem onze hoofdstad. De gemeente heeft morgen overleg over het kamp... en de Brabantse PVV-fractie heeft er vragen over gesteld. Het kamp voor kinderen van 8 tot 13 staat gepland voor volgende maand. Het wordt georganiseerd door de Palestijnse gemeenschap Nederland. Volgens de PVV is een bestuurder van die organisatie verbonden aan Hamas. Daarom wil de PVV dat de burgemeester van Loon op Zand het kinderkamp verbiedt. President Trump stemt in met sancties tegen landen of mensen uit het buitenland... die Amerikaanse verkiezingen proberen te beïnvloeden. Inlichtingendiensten moeten onderzoeken of bijvoorbeeld stemcomputers worden gehackt... of dat er onjuiste informatie wordt verspreid. Als daar genoeg aanwijzingen voor zijn, kunnen ministeries sancties instellen. Op dit moment loopt in de VS een onderzoek van speciaal aanklager Muller... naar Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. Trump heeft vaak kritiek op dat onderzoek. In de stad Hengyang in centraal China is een auto ingereden op een menigte mensen. Zeker negen mensen zijn omgekomen, meer dan veertig raakten gewond. Op het plein waar de auto op de mensen inreed zou een dansevenement bezig zijn geweest. Volgens lokale autoriteiten was er sprake van opzet. Het weer vannacht vanuit het noorden droog en opklaringen. Hier en daar kan mist ontstaan. Overdag in het zuiden eerst nog regen, maar die regen trekt weg... en dan schijnt overal de zon.